De straffen voor geweld tegen scheidsrechters moeten ook met 200% omhoog, zo vindt Opstelten. Hij moet zijn plan nog wel bespreken met het Openbaar Ministerie. De NS en ProRail komen onder verscherpt toezicht. De inspectie Leefomgeving en Transport doet dit onder meer vanwege het treinongeluk bij Amsterdam begin dit jaar. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dat in de dienstregeling van die dag te weinig speling was gepland om de twee treinen elkaar te laten passeren. De inspectie eist maatregelen van NS en ProRail om de risico's te verkleinen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vraagt de burgemeester van Maastricht... en de commissaris van de Koningin in Limburg om opheldering... over de verhuisvergoeding voor een familie op woonwagenkamp Vinkenslag in Maastricht. Gisteren bleek dat een familie een miljoen euro heeft gekregen om drie woonwagens te verplaatsen. De gemeenteraad van Maastricht houdt een debat over de kwestie. Drie bestuurders van scholengemeenschap Amos in Amsterdam zijn opgepakt vanwege fraude met subsidies. De directeur van de school, de voorzitter van het college van bestuur... en de controller van de school worden verdacht van valsheid in geschriften. De subsidie, ruim 250.000 euro, is teruggevorderd. De koninklijke familie gaat ook deze winter weer naar Leg voor een skivakantie. Ondanks het ongeluk van vorig jaar van prins Friso. De burgemeester van het Oostenrijkse stadje zegt dat er contact met de Oranjes is geweest over het bezoek. Vorig jaar werd prins Friso tijdens een skitocht onder een lawine bedolven. Hij raakte daardoor in coma. Het weer vanavond en vannacht, vooral in het binnenland opklaringen en daar gaat het licht vriezen. Morgen vrij veel bewolking en soms wat natte sneeuw. Het wordt dan een graad of drie. Dit was het. En... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 140 kilometer file. Het is een normale avondspits. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die staan op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen de knopen de Badhoevedorp en Velzen 10 kilometer... De A10 ring Amsterdam tussen Geusveld en Knopend Koenplein 5... en tussen Oud-Zuid en Duivendrecht 6 kilometer. De A16 Rotterdam richting Breda is een aanrijding geweest. Bij Knopend Ridderkerk zijn nu twee rijstroken dicht vanwege opruimwerkzaamheden. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... tussen Schiedam en Knopend Terbrechtseplein 7 kilometer... verderop tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5... A27 Utrecht-Breda bij Lexmond 5 kilometer. A28 Utrecht-Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden-Zuid 7.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 And scream and shout and let it out. We saying all oh, we are, oh, we are, oh, we are. You are now, now rocking with Will I Am in Britney, bitch. Oh yeah. this night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better.